zijn fluwelen bellenpak zingt op de kermis Harlekijn. Zijn baas loopt met de centenbak en houdt zijn aapje aan de lijn. De mensen kijken naar het spel en luisteren zwijgend naar de zaal. gaat door, de zon schijnt ver. komt en schreeuwt vol haat. Mijn dochter kwam niet thuis vannacht. Die kerel roept haar naam op straat. Natuurlijk heeft hij haar verkracht. Meteen haalt hij zijn ponjaard uit en steekt de zanger door. mensenmorren, zo'n uit en ver weg zingt een koor. met zijn uilenkop komt roepend langs de klokheid in. De spullenbaas ruimt droevig op, de kermis ging, de zon verdween. Een maskerade zingt op straat en in de kroegen klinkt het weer. De toon